Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Tegen een Roemeen die ervan verdacht wordt dat hij twee jaar geleden een man uit Voorthuizen op de Wallen heeft doodgeslagen is drie jaar cel geëist. Tegen vijf Nederlanders die betrokken waren bij de vechtpartij heeft het OM voorwaardelijke celstraffen geëist. De Nederlanders waren in Amsterdam voor een vrijgezellenfeest en kregen ruzie met twee Roemenen. De man uit Voorthuizen overleed een dag later aan de gevolgen van hersenletsel. Premier Rutte heeft na afloop van de NAVO-top bevestigd dat de lidstaten hun defensiebudgetten versneld verhogen. Hij zegt dat er op dit thema een gezamenlijk gevoel van urgentie is. Wat president Trump ertoe bracht de NAVO een geweldige organisatie te noemen. De uitgaven zullen volgens de premier stap voor stap stijgen. Rutte ontkende dat Trump gedreigd heeft uit de NAVO te stappen als de lasten niet eerlijker worden verdeeld. Dat gerucht ging in de wandelgangen in Brussel. Trump zei later wel dat hij zonder goedkeuring van het Amerikaanse congres had kunnen besluiten om uit de NAVO te stappen, maar dat het niet nodig was. Albert Heijn haalt gerookte varkensfilet uit de schappen. De vleeswaren zijn mogelijk niet gegaard. En dat kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een slechte weerstand. Volgens het RIVM worden elk jaar 200.000 mensen ziek na het eten van vlees dat niet goed is. En Angelique Kerber is voor de tweede keer in haar loopbaan doorgedrongen tot de finale van Wimbledon. De Duitse won in de halve finale met 6-3 en 6-3 van de Letse Jelena Ostapenko. Die wordt gecoacht door de Nederlander Glenn Schaap. De andere halve finale gaat tussen Serena Williams en Julia Gerges. Het weer, het is vrij zonnig.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 Terug van weg geweest. Dit is Muziek Boulevard Live op CFM. Met de vaste items. Het instrumentaal van vandaag. De column van Nel Kerkman. Een nummer 1 hit uit een bepaald jaar. Gaan we ouwe van de week. Het weer voor het komend weekend uiteraard.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 Los, los beter kunnen we niet vinden. beginnen eigenlijk als je naar buiten kijkt en het is mooi weer. Dan denk je, ja, daar wil ik heen, naar Zandvoort aan de zee. En ik ga door met een iets modernere Justin Bieber met Love Yourself.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 Voor en de regio. Ja, en dan heb ik hier de evenementenagenda van juli. En dat begint bij de 14e, Dancing on the Street. Een gratis muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Aanvang om 8 uur. En ook de 14e, Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavage. Badhuisplein van 12 tot 6. De 16e, EK Zandsculpturen. Bekendmaking winnaar 2018. De 18e, zomeravondconcert Zandvoorts duo Annette en Arno Westerburger... bij ons bekend van de Beachpopzingers... in de protestantse kerk aanvang om half acht. De 21ste Rommelmarkt Oud-Noord... aansluitend multicultureel culinair... buurtvereniging Zoentje van de 7 tot 2. Ook de 21ste Zomermarkt Boulevard... en weer Boulevard de Valvage... Badhuisplein van 12 tot 6. En de 22e Grote Zomermarkt in het centrum... Raadhuisplein en omgeving van 10 tot 5. En de 22e Zomermarkt uh, Zandvoort Alive, tweede editie, Mango's Beach Bar van 4 tot de kleine uurtjes. En ik ga door met Jimi Hendrix en Hey Joe. Hey instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb een hele mooie uitgezocht, denk ik. En het is een, eh, de Portmouse heet het. Een traditionele Engelse volksdansmelodie. Vergelijkbaar met de Ierse of Schotse hornpipe melodie. Soms ook wel de Portmouse hornpipe genoemd. De populaire muziek. De populaire muzikant Mike Oldfield nam in een arrangement op van het instrumentaal in 1976. Uitgegeven als single in het Verenigd Koninkrijk... waar het nummer 3 op de hitparade bereikte. En hier komt dan Mike Oldfield. En ze komen weer terug, de Ibiza-markten. De Ibiza-markt on tour is geïnspireerd op de hippe markt van het eiland Ibiza. Door het organiseren van de Ibiza-markt op het Badhuisplein... brengt hip en happy, even, even, hip en happy events het Ibiza-gevoel terug naar Zandvoort aan Zee. Op de Ibiza-markten kun je terecht voor een exclusief aanbod van producten... wat geïnspireerd is aan de Ibiza, zoals lifestyle, fashion, jewels, beauty... maar ook voor een lekker drankje hapje en een heerlijk Ibiza-sound. De kosten? Kost helemaal niets. En de evenementcategorie, dat wordt georganiseerd door de markten van Zandvoort. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier. En wij gaan door met The Fortunes, Here Comes Again.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 had het net over de Ibiza-markt die weer terugkwam. Maar wat we zeker niet mogen vergeten, dat is de zomermarkt op de boulevard van Zandvoort. En het is wel 14 juli van 12 tot 6. En vanaf 14 juli is er iedere zaterdag in de maanden juli en augustus... een gezellige zomermarkt op de boulevard de Vauvage in Zandvoort. Kom gezellig langs bij de leukste markt aan zee. En de kosten, zoals altijd, is weer gratis. En we gaan door met Katie Melua... 9 Million Bicycles. En dat zijn heel wat fietsen.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 Vijftien jaar geleden gingen we nog met de rugzak eiland hoppen. Dat is nu verleden tijd. Tegenwoordig pakken we braaf de koffers in voor de broodnodige spullen. En eigenlijk sjouw je altijd te veel mee. Want een pareo, een badpak, een dikke trui en een dun blouseje... plus een stapel onderbroeken is meer dan genoeg. En stel dat je, zoals wat bij mij altijd gebeurt... over een los steentje struikelt en een gat in je broekspijp hebt... dan is een schaar heel erg handig om de broekspijpen af te knippen. Met de Griekse temperaturen is een korte broek nooit weg. Mijn eerste vakantie vieren we bij de familie in Wormer. Ik was tien jaar en ik ging alleen met de bus er naartoe. Vanaf een bepaald dorpje telde ik de bruggetjes... want bij de 35e brug moest ik uit de bus. Later ging ik met een groepje vriendinnen op de fiets met mijn gitaar op de rug. Naar Epe. Wat een geweldige vakantie was dat. Mijn eerste buitenlandse vakantie was Italië, waar we ons verloofden. Later waren de vakanties met de kinderen. Het waren hele volksverhuizingen met een afgeladen auto... met bagage en een vouwwagen erachter. We zijn nooit echt kamperers geworden. Tegenwoordig gaan we al jaren naar een dorpje op Kreta bivakeren gezellig tussen de 50 dorpsgenoten... waar we spontaan in de gemeenschap zijn opgenomen. De oudere mensen blijven in het dorpje wonen. De jongeren trekken naar de steden of naar andere landen om werk te zoeken. De sociale zorg in het dorpje is hoog. Ben je ziek? Dan staat men met een pannetje soep klaar. En een vismaaltijd zoals in het Zandvoortse één keer per jaar. Is dat elke week op het pleintje onder de oude bomen. Iedereen die iets kan missen een rijke oogst uit zijn tuintje, heeft of verse vis heeft gevangen, zet dit op een lange tafel. Eigen wijn of zelfgestookte raki vloeien er rijkelijk. En vergis je niet, in een glas met water, zoals het mij een keer gebeurde. De tranen schoten in mijn ogen toen bleek dat het raki was. Mijn Griekse lessen die ik heb gevolgd neem ik mee.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 In de ochtend is er vanaf 7 uur voor de 18e keer een rommelmarkt in de volgende straten. Potgieterstraat, Den Katerplantsoen, de Genestetterstraat, de Costastraat. Tot op 4, 2 uur middags is iedereen van harte welkom om spulletjes te kunnen verkopen of te kopen.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 En ja, u hebt de eerste twee uur heb u eh, Bart moeten missen. Ja, Bart zit helaas met, met zijn pootje omhoog. Ik hoop dat ik hem een beetje op kan fleuren met de volgende gouden ouwe. En dat is er eentje uit 1964. Het nummer werd geschreven door John Lennon... maar zoals gebruikelijk toegeschreven aan het duo Lennon-McCartney... En de single werd uitgebracht in het najaar van 1964... en kwam in verschillende landen op de eerste positie in de hitlijsten. Op 2 januari 1965 werd de single de allereerste nummer 1 van de Nederlandse top 40. De hoogste notering in België was een derde plaats. En dat was in februari. Het nummer is vooral bekend door de gitaarintro... waarin het voor het eerst in de geschiedenis van de rockmuziek in de studio... werd gebruik gemaakt van het zogenaamde audiofeedback. Een techniek die later door de, door de Who en Jimi Hendrix werd ontwikkeld. En ik heb hem uitgezocht. Ik heb uitgezocht nummer 1 hit I Feel Fine van de Beatles. good to me, you know she's happy as can be, you know she said so She said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's so glad she's telling all the world that her baby buys her things, you know. He buys her diamond rings, you know. She said so. De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is ZFM. Ja, we gaan weer door met een lekkertje. Davy, Dozy, Bicky, Mick en Titch. Ja, is ook een hele oude, maar ook wel een lekkertje. Op de tafel bij de viskraam van Jaap Kroon op de boulevard Lood... is sinds kort verfraaid met een plastic tafelkleed... dat om de tafel is gerapt. Gemorste vet trok in de, in de tafel en dat maakte het er niet frisser op. Door de wrapping kan het nu niet meer. De tafelkleed kan schoon worden gemaakt en is dus hygiënischer. Gasten lieten zich positief hierover uit... maar handhaving daarentegen, ja wie niet, vond dat dat dit niet kon. De tafel zou voor de helft van de gemeente zijn en die wist van niets. Op de suggesties van Jaap Kroon om de helft van de gerekening dan maar door de gemeente te sturen, ging men niet in. Overleg met de wethouder zou volgen. Jaap Kroon wachtte eigenlijk rustig af. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many. in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his dat waren de Dire Straits, Sultan of Swing. En we krijgen nu nog een stukje van de laatste... voordat eh, dat we naar het nieuws gaan. En dat is van de Golden Earring, Dead Day. Een van de eerste waarmee ze toch wel bekend en beroemd werden. Het eerste zit er alweer op.